Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een noodweer in het zuiden van de Verenigde Staten zijn in een dagtijd zeker 64 mensen om het leven gekomen. Staten als Arkansas, Alabama en Tennessee worden al weken geteisterd door zware stormen, tornado's, onweersbuien en overvloedige regenval. De ravage is enorm. Huizen zijn verwoest door omvallende bomen die ook wegen blokkeren. Honderdduizenden Amerikanen zitten zonder stroom omdat ook elektriciteitsmasten zijn omgewaaid. Verder zijn rivieren overstroomd. Verschillende lidstaten hebben de noodtoestand uitgeroepen, zodat ze beroep kunnen doen op noodhulp van de regering in Washington. Weerkundigen waarschuwen dat het noodweer in het zuiden van de VS nog aanhaalt. Het aantal Chinezen in China is gegroeid tot 1,3 miljard. De bevolking groeide in de eerste tien jaar van dit millennium met bijna 6%. Dat blijkt uit de resultaten van een volkstelling die vorig jaar werd gehouden. Demografen hadden een sterkere bevolkingsgroei voorspeld. Uit de volkstelling blijkt ook dat China in hoog tempo verstedelijkt. Tien jaar geleden woonde ruim een derde van de Chinezen in steden en vorig jaar was dat al bijna de helft. De Veiligheidsraad is het niet eens geworden over een resolutie over de toestand in Syrië. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Portugal hadden een ontwerpverklaring opgesteld waarin het geweld van het Syrische regime wordt veroordeeld. Maar Rusland en China spraken zich daartegen uit. Moskou ziet het onderdrukken van de Syrische volksopstand niet als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Buitenlandse bemoeienis zou leiden tot een oneindige cirkel van geweld, zoals een Russische diplomaat het noemde. De Europese Unie buigt zich morgen over eventuele strafmaatregelen tegen Syrië. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden en oosten nog kans op een buitje, minimaal rond 8 graden.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 That's the way to love. That's the way love. That's the way love. That's the way love goes. 106.9 dance floor. Sexy and real, hey. Saying she been peeping and I dig the last video. Somewhere that you could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling. I like the way you brush your hair, and I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glint. I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the cozies. Oh, why do I live this way? Hey, must be the money. If you wanna go and for me, in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this way? dancing about it front neck. Don't know how to act Without no vouchers on no boosters Bringing nothing back You should feel the impact Shopping with plastic When the sky's the limit And them haters can't get past that Watch me as I gas that six range Once again anything change Every time I switch lanes It feels strange now Making a living on my brain instead of cane now I got the title from my mama Put the whip in my own name now Damn, the change now Running credit checks with no shame now I feel the fame, I'm on I can't complain no more I'm the main now In and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 Oh, why must I feel this way? Must be the money. If you wanna go and take a ride with me, we three this away. Hey, must be the money. If you wanna go again with me, smoke it in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this away? Hey, check, check. Yo, I know something you don't know I got something to tell ya You won't believe how many people straight out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling I can't help ya Yo Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no, <laughs> for real? now that I'm a fly guy and I fly high. Wanna know why? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the desk. and if Shorty wanna rock, we rockin' the desk. and if Shorty wanna pop, we popping the crisp. Shorty wanna see the ice, and I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. Wanna fly when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, no they diss, honeys look, no they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three women in the four with the goldies. Oh, why do I live this way? must be the money. If you wanna go and get with me, smoke it in the back of the Benz. Oh, why must I feel this way? must be the money. If you wanna go and take a ride with me, we three women in the four with the goldies.